uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Aan boord van een Australisch hulpschip voor Tonga zijn 23 mensen besmet met het coronavirus. Tonga werd vorige week getroffen door een tsunami. Het is nog onduidelijk of het marineschip de hulpgoederen af kan leveren. De autoriteiten op de eilandengroep willen geen risico lopen op corona-uitbraken, zegt de Australische minister van Defensie. Mogelijk worden de goederen met een helikopter gedropt in de getroffen gebieden. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Oekraïne en hun families mogen terugkomen naar Nederland als ze dat willen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat naar aanleiding van de oplopende spanning in de regio. Na overleg met collega's in Brussel sprak Hoekstra van een enorm dilemma. Hij verwees naar de late evacuatie uit Afghanistan en zei dat hij er persoonlijk bovenop zit. In Cameroen zijn tenminste zes mensen om het leven gekomen door verdrukking. Dat gebeurde bij een voetbalstadion in Yaoundé voor aanvang van een wedstrijd in de Afrika Cup. Te veel mensen probeerden tegelijk binnen te komen om de wedstrijd tussen Cameroen en de Comoren te zien. Bij het ziekenhuis in de buurt zijn volgens persbureau AP tenminste 40 gewonden binnengebracht. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. De autoriteiten zeggen dat het dodental van zes nog op kan lopen. Opnieuw is Boris Johnson in opspraak vanwege een feestje in coronatijd. Op zijn verjaardagsfeest in juni 2020 kwamen 30 gasten, onthulde zender ITV News... terwijl de rest van de bevolking in strenge lockdown zat... Johnsons positie is steeds meer omstreden. Deze week verschijnt een cruciaal rapport over de feestjes en bijeenkomsten waar Johnson bij betrokken was.